Van 4 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De nieuwe wet voor ZZP'ers leidt ertoe dat tot nu toe ongeveer een kwart van de voorgelegde contracten tussen ZZP'ers en hun opdrachtgevers door de Belastingdienst is afgekeurd. Van de bijna 4500 contracten die de Belastingdienst heeft beoordeeld, zijn er maar 370 goedgekeurd. ZZP'ers kunnen overeenkomsten sinds mei voorleggen aan de Belastingdienst om aan te tonen dat zij echt als zelfstandigen werken en niet als een soort werknemer in verkapt dienstverband. De aangekondigde reorganisatie van de regionale omroepen gaat niet door. Het kabinet trekt het wetsvoorstel in omdat er onder de omroepen nauwelijks draagvlak voor is. Acht van de dertien regionale omroepen zijn tegen de voorgestelde constructie... omdat ze vinden dat hun journalistieke onafhankelijkheid zou worden aangetast... In de plannen wordt, zouden de omroepen bestuurlijk samengaan. De omroepen moeten gezamenlijk wel 17 miljoen euro bezuinigen. Minister Ploemen noemt het echt zorgelijk dat buitenlandse bloemkwekerijen in Ethiopië zijn overvallen. Daaronder zijn vier Nederlandse bedrijven. Bij de overvallen zijn doden gevallen. Voor zover bekend zijn onder hen geen Nederlanders. Wel is de schade bij de bedrijven groot. Bloemen roept de Ethiopische regering op de buitenlandse bloemkwekers politiebescherming te geven en geen demonstraties van de bevolking met geweld neer te slaan. Door een fout van spoorbeheerder ProRail rijden er dit weekend geen treinen tussen Goes en Vlissingen. Er zouden werkzaamheden zijn, maar die zijn uitgesteld. Toch rijden er geen treinen omdat ProRail de NS daar pas gisteren over heeft ingelicht. Daardoor is het te kort dag om nog personeel en treinen te regelen. Wel rijden er bussen. ProRail betreurt de fout en de provincie is boos. Dit is eens, maar nooit weer, zegt een gedeputeerde tegen Omroep Zeeland. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. De meeste zon in het zuidoosten. In de kustprovincies kan soms een bui vallen. Het is 20 tot 24 graden. Dit was het... en. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 vanaf Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld na een ongeluk. Op de A2 Utrecht en Bos verknopen Deil 5 kilometer.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 En we zijn meteen met de derde en laatste nieuwe binnenkomer eh, begonnen. Ellie Golding was dat met eh, Still Falling For You. Hey, we gaan door met eh, nummer 20. En daarna zal ik even een kleine resume meegeven van de helft van de lijst... wat we wel en niet hebben gedraaid. Dit is Red Hot Chili Peppers met Dark Necessities. vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. nog een eh, klein eh, overzicht eh, verschuldigd van de platen die we wel en niet hebben gehad. En het is een hele lijst, dus pak even pen en papier erbij, dan kan je het allemaal even meeschrijven. Op 40 staat deze week Dua Lipa met Be The One. Op 39 Jonas Blue samen met JP Cooper met Perfect Stranger. Op nummer 38 Megatrainer met No. En op nummer 37 Hayley Steinfeld met uh, Rock Bottom. Op nummer 36 is nieuw binnengekomen Dotan met Shadow eh, Shadowwind. En op 35 staat Martin Garrick met In the Name of Love. 34 nam Passenger Anywhere. Op 33 DNC met de tandenborstel. En op 32 Walking on Cars met uh, Speeding Cars. Hey, en even tussendoor. Op 31 eh, Willy William met Ego. Op nummer 30 staat uh, Time Flies Once in a While. Op nummer 29 Tough Low met Cool Girl. En op 28 Lucas Graham met Mama Said. Nummer 27 is uh, blijven zitten in zijn 11e week. En dat is Meu met Final Song. 26 dan Zak Noël met Salvi met Trumpets. En Sean Mendes met Treat You Better op 25. Op 24 vinden we deze week Charlie Poet met One Call Away. En op 23 Ganesha met Olivia Bryan met I Hate You, I Love You. De laatste nieuwe binnenkomer staat op 22 eh, en daarmee zijn we dit uur begonnen. Ellie Golding is dat met Still Falling For You. De nummer 21 dan Dua Lipa, Harder Than Hell. De nummer 20 Red Hot Chili Peppers met Dark Necessities blijven zitten in eh, de 16e week. 18 weken lang staat eh, Dapster al in met La La Land en deze week op een 19e plaats.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 Clean Bandit is dit, samen met Louisa Johnson. Met het mooie nummer eh, Tears. Nummer ook meteen de snelste stijger van deze week. we zijn bijna aangekomen aan de top 10 van deze week. Ik zal hem niet helemaal compleet gaan draaien, maar eerst... Het is vrijdag. De week is weer voorbij, de enige echte allebeer te groepen lijn. Je rond je op een huizen en de hits waar je op wacht. De Nederlandse top 40, radio a Ja, inderdaad, de eh, Nederlandse top 40 wordt op eh, dit moment eh, gepresenteerd. En wij gaan hem even een vogelvlucht een beetje doornemen. Op nummer 40 vinden we daar eh, Vakantie van eh, Lil Kleine. Nieuw binnengekomen op 38 in de Nederlandse top 40 is Last Frequencies met Beautiful Life. Ellie Golding is ook nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 met Still Falling For You. Eh, even kijken, wie is nog meer nieuw binnen? ah, weet ik niet. Nou, dan doen we even de nummer 22, Kent Jones met Don't Mind. Ali B samen met Brace en Kenny B, Let's Go op 21. Cheap Thrills van, eh, van eh, Sia op nummer 18. En Mike Perry met die Ocean vinden we dan op een 15e eh, plaats. Nou, de top 10 van de Nederlandse top 40 ziet eruit als volgt. Calvin Harris op 10 met This Is What You Came For. De Chainsmokers met Closer op nummer 9. En op nummer 8 staat Justin Timberlake met Can't Stop The Feeling. De nummer 7 is in handen van Martin Garrix in The Name of Love. En Shawn Mendes met Treat You Better staat op 6. Op nummer 5 staat Dior met Bailar. En op nummer 4 Sam Veld met Summer On You. Op nummer 3 staat eh, Jonas Blue met Perfect Strangers. En nummer 2 DJ Snake. Samen met eh, Jonas' zijn persoonlijke favoriet Let Me, eh, Justin Bieber. Let Me Love You.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 En wij gaan door met de nummer 7. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. for Rihanna, This Is What You Came For. De nummer die gala slaan we even over met eh, Give Me Your Love. De nummer 5 ook, Mark Perry is dat. Met uh, Shy Martin, met The Ocean. En wij gaan eh, luisteren naar de nummer 4 van deze week. En dat is Tuyamo met Drop Dead Low. low. De nummer 4 van uh, deze week, Drop Dead Love, heeft zij toegekomen aan de top 3 van uh, deze week.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 turn, so I made my move. When I spent the summer on you. Ik weet niet op eh, welke zomer die het dan heeft hoor. Hij spent de zomer. na de zomer als ik zo naar buiten kijk is toch, eh, denk ik toch echt wel voorbij. Net zoals dat eh, volgens mij ook eh, alle scholen weer eh, zijn begonnen en de studies en dat soort ongein. Maar ja, dat hoort er een beetje bij. Hè. De vakanties zijn voorbij. Zit je nou nog lekker in het buitenland? Ben je nou gewoon nog steeds op vakantie? Hè? Zit je toevallig te luisteren via de livestream? Godverdomme, ik ben jaloers. Hey, weet je wat ik net aan zit te denken? We hebben geen eens een what pakken. fuck is nou weer met Justin Bieber aan de hand gedaan? Ah, maakt niet uit. Ik ga hem helemaal goed maken. Volgende week voor je. Tussen 3 en 5 eh, zijn we dan gewoon weer. En dan zal ik waarschijnlijk wel een uh, what the fuck is er eh, nou weer met eh, Justin Bieber aan de hand zijn doen voor je. Hey, snel door met de nummer 2. Dat is bij Lachen van Dior samen met Elvis Crespo. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. steeds uit de eh, zomerse platen. Zoals ik al zei, eh, weg met die zomer. Elvis Crespo samen met uh, Dior dit met de bijlage de nummer 2 van deze week. Nummer 2 is blijven zitten. Elf weken lang staan ze alweer in de lijst der lijsten. Hey, we gaan rustig aan naar de nummer 1 toe van deze week. Ik ben benieuwd welke het is. Nou, ik weet het eigenlijk al. En als je goed eh, hebt eh, opgelet, eh, dan weet je het ook wel. Nummer 1 van deze week staat 13 weken lang in de lijst. En dan heb ik het over Alvaro Soler met Sofia. De Euro Breakdown. Sophia, 13 weken lang eh, in de lijst, derde lijst hier op eh, ZFM Zandvoort. Hey, 26e jaargang aflevering 36 van vrijdag 2 september 2016 zitten weer op. Deze week hadden we 11 stijgers, 14 zittenblijvers, 12 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dotan, Passenger en Ellie Golding verwelkomen in de lijst. En we zeggen dag tegen de Chainsmokers, Ellie Golding en David Guetta. Snelste stijger deze week in de handen van Clean Bandit met Tears. En de snelste dalen voor Justin Timberlake.